Jan van der Putten met het NOS Journaal. Actiegroepen denken dat veel meer lawaai als Lelystad Airport vakantievluchten van Schiphol overneemt. Ook zal de overlast groter zijn dan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beweert. Ze baseren dat op de resultaten van de belevingsvlucht eind mei. Die vlucht overschreed op bijna alle meetpunten de maximale geluidspieken in de milieueffectrapportage. Dat zeggen de actiegroepen Red de Veluwe en Hoog De aannames in de mer zijn veel te positief. Bij Wageningen werd de grootste overschrijding vastgesteld, 10 decibel meer dan in de mer is voorzien. Volgens de Nederlandse Stichting Geluidshinder ervaren mensen iedere 5 decibel erbij als een verdubbeling van het lawaai. De Syrische man die in Duitsland een Israëliër met een keppeltje mishandelde... is veroordeeld tot vier weken cel. Hij sloeg de Israëliër op straat in Berlijn met een riem. Volgens de Syriër had hij niet gezien dat het slachtoffer een keppeltje droeg. Maar volgens de rechter was er wel degelijk sprake van antisemitisme. De zaak leidde in Duitsland tot veel ophef. De dader moet ook de villa van de Wanzee-conferentie bezoeken... waar in 1942 nazi-kopstukken bespraken hoe de holocaust uitgevoerd zou worden. Ajax erkent volledige aansprakelijkheid in de zaak rondom Abdelak Nouri... die vorig jaar werd getroffen door een hartstilstand... en daarbij ernstige en blijvende hersenschade opliep. De behandeling op het veld vorig jaar juli is niet adequaat geweest... zei directeur van der Sar op een persconferentie. Namens Ajax bood van der Sar zijn excuses aan... aan de familie van Nouri. Voor de kust van Den Helder is een potvis gesignaleerd. Mogelijk is die ziek of gedesoriënteerd. De kustwacht en SOS Dolfijn proberen het dier te redden. Zo mogen schepen niet in de buurt van de potvis komen. Volgens de regels is de strandingscoördinator van het ministerie van Economische Zaken op de hoogte gebracht. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Morgen meer zon dan vandaag. In het noorden en aan zee een graad of 20.